en The Girl in Your Arms. mmm. Cliff Richard. Samen met de Shadows toen nog. Mooi hè? Aan het begin van een nieuwe aflevering van deze zondagse show. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Goedemorgen. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur met heel veel lekkere muziek. Eerste uurtje vooral heel veel easy listening. En daarna gaan we iets meer tempo maken. Maar we houden wel de geest van kerstmis in de gaten. Dus stay tuned. string and I'll kiss your lips. I'm your gather near. en Bobby Purify hoorde je zojuist hier in de show. Met I'm Your Puppet als was in je handen. Ach, en wat een prachtige van Katie Melua. Speciaal voor de kerst. Have yourself a merry, merry, merry Christmas. Straks gaan we het hebben over de Belastingdienst. Is dat vrolijk nieuws? Nou, deze keer niet zo. Want het gaat over stoppen met je bedrijf. Je hoort het zo meteen hier bij ZVL. something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive. And I'm not a little boy. If you are serious. Don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a oh, baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little boy mooiste tijd van het jaar. Omroep ZVL. Sometimes when I'm down and all alone, oh, just like a child without a home. The love you give me keeps me hanging on. Oh, honey. my future, you're my past. And loving you is all I ask, honey. All I ever need is you. Winters come and they go. And we watch no reason to build my world around you. Come and follow rainbows, I am told. Some men search for silver, some for gold. I have found my treasure in your soul, honey. All I ever need.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 apart duo was het in de jaren 60 en 70. Sunny en Cher. Cher die doet nog steeds haar best, heb ik begrepen. En Sunny werd politicus en is intussen wel overleden, geloof ik. Hè? Maar ik heb mijn feiten niet helemaal paraat, dus het kan eh, zijn dat ik daar helemaal naast zit. Hier zo bij ZVL, zo vlak voor de kerst. We hebben natuurlijk prachtige muziek voor je de komende dagen. En wij eh, richten onze programma's ook de komende week natuurlijk in. Speciaal voor jou, voor de kerst en een mooie kerstviering. En met mooie ja, onderwerpen ook in de show. Maar daar komen we zo meteen nog wel op. Je hoorde Aaron Neville en Tell It Like It Is. En Sunny Share dus met All I Ever Need Is You.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 mooi Ze hebben het nooit samen gezongen, maar toch lijkt het zo. Caro Emerald en Brooke Benton samen in You're All I Want For Christmas. En ervoor Anne Murray en I Just Fall in Love Again. Oeh, wat een romantiek op deze zondagmorgen. Een beetje sombere zondagmorgen, een beetje vochtige zondagmorgen. Maar het is even niet anders. De temperaturen ja, die zijn wel verdacht hoog. Wordt er 11 graden vanmiddag. Dus, eh, en als ik het zo vooruit zie, wordt het geen witte kerst. Weer niet. Het is verschrikkelijk. Maar ja, we moeten het ermee doen. Als ik rondjes draai in mijn hoofd. Ik te lang op mijn tenen loop zelfs mijn moeder niet meer geloof, dan doe ik het, dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie, naar het plafond sta om half drie. Ik heb altijd één strategie, dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing, zing maar. op goed geluk. En ik weer is de dag niet pluk. Als ik op de kast of achter feiten onderdruk, dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hol. Als ik vastgeroest in mijn rol, nou dan droom ik mezelf wel een stadion vol. hier word je toch hartstikke vrolijk van op de zondagmorgen met een lekkere bak koffie. Je hoorde toch maar mooi. Zoe, natuurlijk samen met Snelle en ik zing en ik zing dan ook wel lekker mee. En verder Ingrid met de Too uh, natuurlijk in de chill out versie. Van, je hebt natuurlijk ook nog een uptempo uh, versie. Die een hele grote hit is geweest. Jarenlang geleden intussen. Tijd voor het eerste onderwerp in de show. Want we doen natuurlijk ook aan informatie bij ZVL. We gaan het hebben over de Belastingdienst. En wat doe je als je gaat stoppen met je bedrijf? Nou ja, dat zijn interessante zaken. Want dat zal je maar overkomen. Of je gaat gewoon lekker met pensioen, zou kunnen. Maar wat dan? Je hoort het in het komende gesprek. Veel ondernemers zijn ooit begonnen met het idee... ik wil voor mezelf beginnen... Maar soms komt er een moment dat je stopt met ondernemen. Misschien heb je je doelen bereikt, ga je met pensioen of is het tijd voor iets nieuws. Om goed te stoppen met ondernemen moet je meer doen dan je laatste opdrachten afronden. Er komen juist dan een aantal belangrijke stappen kijken. Hoe zorg je ervoor dat je alles goed afrondt? Daar praten we vandaag over met Patricia van der Velde, voorlichter bij de Belastingdienst. Ze helpt ondernemers met allerlei belastingvragen. Welkom Patricia. Dankjewel, fijn om hier te zijn. We beginnen bij het begin. Stel, je hebt besloten om te stoppen met ondernemen. Wat is dan de eerste stap? Als je stopt met ondernemen, dan is de volgorde erg belangrijk. Eh, je begint altijd met het regelen van je geldzaken en je administratie. Eh, denk aan je bezittingen, abonnementen, pensioen en verzekeringen. En vergeet ook niet je zakelijke bankrekening af te sluiten. Maar doe dit niet te vroeg, want je hebt deze nog nodig voor de laatste betalingen. Oké, ik had verwacht dat je begint bij het uitschrijven bij de KVK, maar dat komt dus pas later. Ja, dat klopt. Dat doe je pas na het regelen van al je geldzaken. Anders kan je belangrijke zaken niet meer goed afronden. En als je dat hebt geregeld, dan schrijf je je pas uit bij de KVK. En toch ben je dan nog niet klaar. je moet dan nog je belastingzaken afronden. Dus het is niet zo dat je klaar bent als je hebt uitgeschreven bij de KVK? Dat klopt. Ook voor de belastingen moet je nog zaken afronden. En dat is de laatste stap. Laten we eens kijken naar de belastingzaken die bij stoppen horen. Waar moet ik dan onder andere aan denken? Nou, dat zijn er nogal wat. Eh, maar weet dat je hulp kunt krijgen eh, de Belastingdienst kan je helpen, maar een fiscaal dienstverlener of boekhouder kan ook met je meekijken. De zaken die je moet nalopen als je stopt met ondernemen zijn onder andere eh, de laatste BTW-aangifte. Eh, als je je uitschrijft bij de KVK, krijgt de Belastingdienst hier automatisch een seintje van. Pas als je bericht krijgt van de Belastingdienst dat je uitschrijving is verwerkt, en er geen btw-aangifte meer voor je klaarstaat, dan hoef je officieel geen btw-aangifte meer te doen. En tot die tijd moet je aangifte blijven doen, ook als je geen omzet meer hebt. Zo voorkom je een naheffingsaanslag waar vaak ook een boete bij zit. In je laatste btw-aangifte moet je ook btw aangeven voor de bezittingen van je bedrijf die je verkocht hebt of die je privé gaat gebruiken. En wat betreft de stakingswinst, eh, als je stopt, kijk dan wat je onderneming echt waard is. Dat kan zowel meer als minder zijn dan wat in de boeken staat. Het verschil heet stakingswinst of verlies. En bij deze stakingswinst horen ook fiscale reserves, zoals de fiscale oude dagreserve. Let daarop en kijk of je een lijfrente wilt afsluiten. Daarnaast kan het zijn dat als je bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines of inventaris verkoopt, waarvoor je eerder investeringsaftrek hebt gekregen, dat je een deel van die investeringsaftrek moet terugbetalen. We noemen dit de desinvesteringsbijtelling. Als laatste bewaar je administratie minimaal 7 jaar. Bij onroerend goed is dat zelfs 10 jaar, ook nadat je gestopt bent met je bedrijf dat is best veel allemaal. Ik kan me voorstellen dat mensen denken: waar moet ik beginnen? Ja, dat horen we vaker. En daarom zeg ik altijd: bereid je goed voor en laat een adviseur met je meekijken als je denkt dat dit nodig is. Zijn er hulpmiddelen die ondernemers kunnen gebruiken om overzicht te krijgen? Jazeker. Er zijn verschillende bronnen die je kunt raadplegen. Op wwwbelastingdienstnl stoppen vind je meer informatie en het webinar van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel over stoppen met ondernemen. Je vindt daar ook het antwoord op veel vragen met een handige link naar een checklist Stoppen met ondernemen. En dit is een overzichtelijk stappenplan. Dankjewel Patricia voor je heldere uitleg en adviezen. Ga jij of overweeg jij te stoppen met je onderneming? Zorg dan dat je goed bent voorbereid. Kijk op www.belastendienst.nl slash stoppen. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. La,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 sguardo. Paola, nella sua maestà, ho visto in verità una colomba fragile. La la, la la, la la. Paola, dolce Paola. Ja, in dit jaargetijde kan dit nummer natuurlijk niet ontbreken. De Captain natuurlijk. En Maria en eh, de Children. En een koor, jawel. En de Edelwijs natuurlijk uit de Sound of Music. Heb jij hem al opgezocht? Mhm. Ik heb hem al klaarstaan. De cd nog lekker ouderwets. Of de DVD heet het natuurlijk. En ik ga lekker kijken naar eh, deze, ja, toch wel prachtige film die altijd rond de kerst wel ergens op een van de 100 tv-kanalen te bekijken valt. Dus, en daarvoor hoorde je Adamo hier bij ZVL en Dolce Paula. De muziek gaat lekker door hoor, bij ZVL. Dus blijf lekker luisteren, ook op deze zondagmorgen voor kerst. We hebben de mooiste muziek en straks ook eh, leuke informatie, een reportage. Dus blijf hangen. Cause I left the good times

家。 de laatste grote hit voor Kim Wilde. was in 2018. Tja. Je Rosetta. Ze ziet er trouwens nog prachtig uit. Ze is in de 60, maar nog even prachtig als toen ze nog jong en fris en rockster was. Natuurlijk, Kim Wilde. Wie was er in de jaren 80 niet verliefd op. Verder hoorde je Chris Norman met Baby I Miss You. Het loopt al aardig tegen 11 uur. Zometeen eh, na 11 uur gaan we wat meer tempo maken. En dan hebben we ook een reportage van Jeroen van Gent in de aanbieding. Onze razende reporter. En wat hij heeft gemaakt op straat, dat hoor je straks. En ik kijk nu nog even naar de agenda van vandaag. Want dat is ook wel interessant. Want er is best wel het nodige te doen. Waar je naartoe zou kunnen gaan vandaag. Een uitvoering van Lessons and Carols in Filipijnen. Interessant. Magische shoppingstoestanden in Sluis. Nou ja, daar kun je geld aan uitgeven. En datzelfde geldt natuurlijk voor Hulst. Want daar is een kerstmarkt in de Basiliektuin natuurlijk in Hulst, uiteraard. Dat zijn de leuke activiteiten vandaag hier in de regio, hier in ons eigen Zeeuws-Vlaanderen. Wil je meer informatie over wat er allemaal te beleven valt in Zeeuws-Vlaanderen? Ga dan gerust naar onze website omroepzvl.nl. Omroepzvl.nl. Ga naar agenda en je ziet het allemaal bij elkaar. En je hoeft er niet verder te zoeken, want de leuke dingen staan daar. Santa's 长卷。 restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart. fall. can feel that you feel that way too is when I fall in love Wat zou er gebeurd zijn met deze zeer talentvolle zanger? Rick Ashley. Prachtige hits in de jaren 80, begin jaren 90 en daarna werd het opeens heel stil rond hem. Was hij binnen en vond dit wel mooi zo? Ja, ik heb geen idee. Misschien moet ik eens even kijken naar zijn Wikipedia pagina. Want daar staat eh, meestal wel het nodige op. Je hoorde dus Rick Ashley met When I Fall In Love. En The Carpenters met Ach, wat prachtig. Christmas Waltz alweer uit 1978. Zo lang geleden alweer. De tijd gaat snel. Zoals ik al zei, ehm, we gaan er zo even van tussen. We gaan even pauzeren. Even een paar minuutjes iets anders doen. Iets voor jezelf, zeggen we dan hier. En dan luister jij intussen naar eh, wat mededelingen van commerciële aard. En het nieuws natuurlijk. We houden je daarbij bij de les. En dan ben ik bij je terug met weer een uur prachtige muziek op deze zondagmorgen van ZVL. Tot besluit van dit uur. Donna Taggart, This I Promise You. En daarna nog een stukje Jean Toet Stielemans en het John Barry Orchestra in Midnight Cowboy. Wat mij betreft tot over een minuut of zes, zeven hier bij ZVL. My for you. I am yours now. From this moment on, take my hand. Only you can stop me shaking. we'll share forever. This I promise you. And to